Een aantal staten wil eerst duidelijkheid over wie de kosten van de medische behandelingen gaat vergoeden. Een woordvoerder van het leger wil niet zeggen om welke staat het gaat. De discussie werd deze week aangezwengeld door de gouverneur van Florida. In een brief aan de federale overheid vroeg hij om een bijdrage in de kosten. De afgelopen weken zijn in ziekenhuizen in Florida zo'n 500 Haitianen opgenomen. Het ministerie van Volksgezondheid in Washington bekijkt nog of er een federale bijdrage voor deze behandelingen komt. Ook Peugeot en Citroën roepen auto's terug om een probleem met het gaspedaal te verhelpen. Het gaat naar schatting om maximaal 100.000 auto's van de types Peugeot 107 en Citroën C1. Of ook in Nederland auto's van de Franse fabrikant terug moeten naar de garage is nog niet bekend. De C1 en 107 zijn gemaakt in een fabriek in Tsjechië, waar ook de Toyota Igo van de band rolt. Wereldwijd roept de Japanse autofabrikant ruim 7 miljoen auto's terug. Er bestaat een kleine kans dat het gaspedaal blijft vastzitten. In Amerika zijn bij ongelukken door het probleem minstens 15 mensen omgekomen. In de Eredivisie heeft NEC thuis Sparta verslagen met 1-0. Het enige doelpunt viel in de slotseconde en werd gemaakt door Saidi. Door de overwinning klimt NEC naar de 14e plaats en komt het op gelijke hoogte met Sparta. Vanavond worden nog drie andere wedstrijden gespeeld in de Eredivisie, maar die zijn nog aan de gang. Het weer vanuit het noordwesten trekken zware sneeuwbuien naar het zuidoosten, vooral vannacht. Daardoor kan het glad worden op de weg. Ook morgen kans op sneeuw en af en toe schijnt dan de zon.